uur. Morat met het NOS-journaal. De VS gaat toch geavanceerde raketsystemen naar Oekraïne sturen. Dat schrijft de Amerikaanse president Biden in een essay in de New York Times. De raketsystemen kunnen preciezer belangrijke doelwitten op honderden kilometers afstand raken. Het leveren van dergelijke systemen ligt gevoelig... omdat Oekraïne met de juiste munitie doelen in Rusland kan bestoken. Een hoge functionaris benadrukt dat de wapens daar niet voor gebruikt zullen worden. President Biden zei maandag nog dat de VS niet van plan was om zulke systemen aan Oekraïne te leveren. De Oost-Oekraïnse stad Severodonetsk is voor de helft in handen van de Russen, zegt de burgemeester. Volgens hem wordt de stad blok voor blok vernietigd door het Russische leger. Hij zegt dat er hard wordt gevochten in de straten van Severodonetsk... en dat de levens van de 13.000 burgers die er nog zitten in gevaar zijn. Severodonetsk is cruciaal voor Rusland om Donbassregio Lugansk helemaal in handen te krijgen. Bij een explosie in een schuur in het Friese Houlen is gisteravond één dode en een zwaar gewonde gevallen. De ontploffing vond plaats in een drugslab. Volgens de brandweer is er geen brand in de schuur geweest. Een deel van het gebouw is ingestort door de explosie. Het is niet bekend welke drugs in het lab werden gemaakt. Rafael Nadal heeft in de kwartfinales van Roland Garros Novak Djokovic verslagen. De Spanjaard versloeg de nummer 1 van de wereld in vier sets. De partij duurde in totaal 4 uur en 12 minuten. In de tiebreak van de vierde set kwam Djokovic nog terug, van 1-6 tot 4-6. Maar met zijn vierde matchpoint maakte Nadal ver na middernacht een einde aan de slopende partij. Hij speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. En dan het weer. Vannacht houdt het noorden kans op buien. In de rest van het land wordt het droog. Morgen vooral in het midden en noorden opnieuw veel buien, soms met onweer.